twee uurtjes vliegen altijd voorbij. Ja, zo is dat. Ja. Niet doen wat we vrijdag hadden doen. Nog een uur erbij kapen. Dat doen we niet. Gewoon we gaan eh, de zon opzoeken of zo. Weet ik veel wat we gaan doen. In ieder geval. Nou, zolang je nog blijft schijnen. Ja. Eh, woensdag zijn we er weer vanaf 12 uur met een nieuwe aflevering van ZFM Lunch. En natuurlijk het mooiste programma van ZFM Zandvoort. De vinyljaren. <laughs> ja. Met twee van. Kun je raden?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 De rechter in Turkije is bezig met het voorlezen van de vonnissen tegen 275 mensen die verdacht worden van het voorbereiden van een staatsgreep. Er zijn inmiddels zelfstraffen opgelegd tot 20 jaar, maar ook zijn 21 mensen vrijgesproken. Sinds 2002 zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Het zijn vooral militairen, wetenschappers en journalisten. De 275 mensen zouden lid zijn van een ondergronds ultranationalistisch netwerk. Volgens de autoriteiten wilde het netwerk de regering van de islamitische AK-partij omverwerpen. Die partij is sinds 2002 aan de macht. Maar critici zeggen dat de regering met de arrestaties vooral tegenstanders wilde uitschakelen. Het aantal zelfdodingen is voor het vijfde jaar op rij toegenomen. Vorig jaar maakten ruim 1750 mensen een einde aan hun leven. 6% meer dan in 2011. Vooral mannen en mensen die niet getrouwd zijn kiezen voor zelfdoding. Het CBS zegt dat psychische problemen het meest voorkomende motief zijn. De politie van Londen betaalt smartengeld aan de nabestaanden van een man die in 2009 omkwam door een klap van een agent. De krantenverkoper Ian Tomlinson raakte destijds verzeld in een betoging tegen de G20-top in Londen. Hij had niets met de demonstratie te maken. Na de klap zakte Tomlinson 100 meter verderop in elkaar en stierf door een inwendige bloeding. De agent werd vorig jaar vrijgesproken van doodslag. De man die gisteravond in Maarsen onder een bus terecht kwam... blijkt te zijn aangereden door een collega. Volgens de politie is er sprake van een noodlottig ongeval. Slachtoffer probeerde zijn collega aan de bus nat te gooien. Toen de chauffeur bijna nat werd, deed hij snel zijn raampje dicht. De politie van Maarsen vermoedt dat het slachtoffer daarna... voor de bus langsliep en daar struikelde. De chauffeur zag dat niet en reed over zijn collega heen die ter plekke overleed. Het weer, veel zon. Het is 26 tot 30 graden. In de namiddag en avond kan enkele regen- of onweersbui vallen. Morgen nog steeds wat buien, maar verder zonnig en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Arco en afrit Leerdam 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant uit richting Gorkum is de hele weg dicht tussen Krobendel en afrit Arco. Naar verwachting is de weg om half zes vanavond weer vrij. Verkeer richting Gorkum of Rotterdam kan omrijden via Utrecht. Op de A16 Rotterdam richting Breda is maar één rijstrook beschikbaar bij Hendrik Ido Ambacht. Staat 5 kilometer file na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie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 一梦玄白。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 dat je ontspant en zo over zijn. Welkom naar de stad, zwembad, overrichting het strand, overal in Nederland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 que se mete por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola.